Dielketeert daar met het NOS-journaal. Ouderenbond een deel van de kabinetsplannen voor volgend jaar uit. Daarin staat dat iedereen er in koopkracht op vooruit gaat, ook gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Eerder leken die erop achteruit te gaan. Maar volgens de AMBO geldt dat nog steeds voor senioren met een klein pensioen... die vanaf 1 januari een belast vermogen krijgen. Zij komen nu nog in aanmerking voor belastingvrijstelling. De Verenigde Naties dreigen met sancties tegen Zuid-Soedan. Als de strijdende partijen het nieuwe vredesplan niet snel uitvoeren... legt de organisatie een wapenembargo en andere strafmaatregelen op. Over het akkoord is maandenlang onderhandeld. Afgelopen woensdag zette president Keer met tegenzin zijn handtekening eronder. Zijn rivaal, rebellenleider en oud-vicepresident Machar had tien dagen eerder al getekend. De VN zegt blij te zijn met het akkoord, maar twijfelt aan de wil van beide partijen om het plan daadwerkelijk uit te voeren. In Zuid-Soedan woedt al ruim anderhalf jaar een burgeroorlog. Bij vliegveld Teugen in Gelderland is een man omgekomen bij een parachutesprong. Wat er precies is misgegaan is nog onduidelijk. Volgens Omroep Gelderland was het slachtoffer een Duitse leerling-parachutist en ging zijn parachute niet open. Het regionale dagblad De Stentor schrijft dat twee parachutisten in de lucht tegen elkaar zijn gebotst en dat het daarna misging. De politie doet onderzoek. Het weer, het is vannacht droog met hier en daar mistbank. Het koelt af tot een graad of 12.